ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Een grote brand in het centrum van Deventer. Die begon vannacht rond 4 uur in een huis boven een leegstaande winkel... en sloeg daarna over naar het pand ernaast. De brandweer is nog bezig met blussen en maakt zich zorgen. Er staan veel oude huizen in het centrum... en het vuur kan makkelijk overslaan, zeggen ze. Er zijn minstens twee mensen gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Buren zijn hun huis uit en worden voorlopig opgevangen in een hotel als je meer drinkwater gebruikt dan nodig, moet je daar misschien ook meer voor gaan betalen. Waterbedrijven onderzoeken of hogere prijzen ervoor zorgen dat mensen minder verspillen, schrijft het AD. Dat zou betekenen dat je een gewone prijs betaalt voor de hoeveelheid water die een gemiddeld huishouden nodig heeft. En alles daarbovenop wordt duurder. Asielzoekers in Ter Apel die vannacht anders buiten hadden moeten slapen... hebben tentjes gekregen van een groep Groningse ondernemers. Die hadden geld ingezameld omdat ze het echt niet vinden kunnen dat mensen buiten slapen. Gisteravond deelden ze 165 tentjes uit van die ronde opgooitentjes... zodat iedereen ze makkelijk op kan zetten. En Jessica Schilder heeft waarschijnlijk niet echt veel geslapen vannacht. De kogelstootster werd gisteravond Europees kampioen in München. Ze schrikt ervan. Een monsterpoging van Jessica Schilder. 20 meter en 24 centimeter. Nederlands record. En dus gierde de adrenaline door haar lijf. Ook al moest ze nog een paar kogels stoten om de wedstrijd af te maken. Ik heb ook expres ben ik aan één stuk doorgegaan. Want ik denk als ik ga stilstaan bij het feit wat ik allemaal heb gedaan dit seizoen... dan wordt het misschien veel. Dus ik ben gewoon één stuk doorgaan. Dat is goed uitgepakt. Eerder dit jaar won ze ook al brons op het WK. En het weer nog af en toe wolken, maar ook best wat zon vandaag. Het wordt opnieuw warm. Vanmiddag 25 of 26 graden in het westen. En in het oosten kan het wel 30 graden worden. Vanmiddag en vanavond wel weer kans op regen en onweer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel twee rijstroken afgesloten op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij Knopend Velzen liggen namelijk meerdere voorwerpen op de weg. Hou rekening met 3 kilometer file en een kleine 10 minuten aan vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Een grote brand in de binnenstad van Deventer. Die brak uit in een appartement boven een winkel en sloeg over naar een winkel ernaast. Twee mensen moesten naar het ziekenhuis. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil niet uitleggen waarom de FBI het huis van oud-president Trump heeft doorzocht. Er worden geen details gegeven omdat het de medewerking van getuigen in gevaar zou kunnen brengen op een pluimveebedrijf in het Zeeuwse dorp Schoren is vogelgriep vastgesteld. Alle ongeveer 76.000 kippen worden afgemaakt. Er hoeven geen pluimveebedrijven in de omgeving te worden geruimd.